Nou, wat verdien jij vandaag? Heerlijke muziek op deze zondagmorgen om de zondag mooi te beginnen. En ik ga je daarbij helpen, want ik heb een prachtige keuze. Dus stay tuned tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL.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 Ehm, ja, Like a Fool. En wat hoorde je er voor voor moois? Oh ja, natuurlijk. De Captain en Tenil. Een prachtig duo dat eh, maar een paar kleine hits hadden in het verleden. En dat waren wel hele bekende gelijk. En lekker natuurlijk op de zondagmorgen om tot ontspanning te komen. Straks hebben we een eerste onderwerp in de show. We gaan het hebben over Stichting Nooit Voorbij wat is dat voor een stichting? Wat doen ze? En wat heb je daaraan?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 bij ZVL. When I Dream at Night. Ja, misschien ben je nog een beetje aan het dromen. Ah, ja, na een lange nacht laat naar bed en eh, laat op natuurlijk. En dan lig je een beetje ja, weg te dromen in je bed. Misschien wel met deze prachtige muziek. Maar het zou kunnen zijn dat je gewoon net zoals wij hier stevig aan de koffie zit. Met er iets bij. Zou zomaar kunnen. We hebben mini toppoesjes vandaag. Dus dat is wel weer lekker. En ja, we zouden eigenlijk beter aan de chocolademelk gaan. Maar ja, dat is er even niet. Oh ja, je hoorde ook iets heel moois van Celine Dion. Een van haar betere nummers. Want ik ben niet zo'n fan van Celine. Maar dit vond ik toch wel geweldig. Je hoorde All By mijzelf Hier dus wederom bij ZVL. de hele tijd eh, prachtige nummers die eigenlijk uh, hit zijn geworden voor anderen. Zoals eh, zojuist Ellie Bruna met de Final Countdown. Die we natuurlijk in een rockversie kennen. Mm. Ja, maar vandaag dus van haar. En Nick en Simon met Gek van Geluk. En dat gevoel had ik ook dus straks. Buiten is het eh, best waterkoud. Eh, het is 0 graden, zeggen ze hier op dit meter. Maar het voelt als min 6 graden. Dat komt natuurlijk door de wind en eh, het hoge vochtgehalte in de lucht. Maar binnen hebben we het gewoon lekker warm. En hebben we ook een warm onderwerp. We gaan het namelijk hebben over een heel mooi en goed doel. We gaan het hebben over Stichting Nooit Voorbij. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Melanie van der Lek namens de Stichting Nooit Voorbij. Want die stichting gaan we belichten. Melanie, welkom. Ja, Dankjewel. De Stichting Nooit Voorbij. Wat houdt die in? Het is een stichting die vijf jaar geleden is opgericht door Mirjam Lauwe van Beckum. Ehm, zij heeft een jaar eerder haar zoontje verloren, heeft daar een boek over geschreven en zoveel reacties op gekregen van mensen die dat ook wilden, dat zij eens na gaan denken over hoe zou ik die mensen kunnen helpen. En van daaruit is de stichting eigenlijk geboren mhm. eh, met een missie om gezinnen waar, die te maken hebben gekregen met het verlies van een kind. In de breedste zin van het woord. Het gaat om stilgeboren kinderen tot eh, kinderen, nou ja, tot zeg maar jongvolwassen leeftijd. Die op wat voor manier dan ook eh, ons hier hebben moeten verlaten om, om die te steunen, te ondersteunen, eh, met lotgenotencontact, met eh, een monument maken, een herinneringsmonument eigenlijk voor de kinderen door middel van het uitgeven van boeken. Dus de mhm. stichting heeft een eh, eigen uitgeverij in beheer en brengt jaarlijks een tweetal boeken uit met daarin verliesverhalen van de ouders. Waarin ouders hun verhaal kunnen vertellen en dat is ontzettend helpend. Daarnaast is er gewoon lotgenotencontact. Is er voor de jongeren in de gezinnen een, eh, een, mogelijkheid om contact met elkaar te krijgen. Dat hebben we in het verleden gedaan. Ook met een boek geschreven door die jongeren. Door een kamp met de jongeren. Mhm. Er zijn sterrendagen georganiseerd waarin juist de jongere kinderen in het gezin een dag beleefd hebben die eh, echt voor hen was en in het teken van plezier omdat zij toch ook te maken hebben met het verdriet van de ouders in huis, dat zij een keer in het middelpunt staan. Ja, ja, want het zijn allemaal kinderen die omgekomen zijn. Door wat voor oorzaak dan Kan dat ook verkeersongelukken zijn? Dat zijn verkeer, ja, vorig jaar is er bijvoorbeeld een themaboek uitgebracht, Nooit weg van jou. En dat gaat over verkeersongevallen. Mhm. Er is ook een boek uitgebracht, Zomaar ineens, over kinderen die eh, over het algemeen heel kortdurend ziek zijn geweest. Dan hebben we het over hersenvliesontsteking of een, eh, een bacteriële infectie in het bloed. Er zijn verhalenbundels eh, uitgebracht. En dan kan het ook gaan over kinderen met een stofwisselingsziekte, kinderen met kanker, eh, stilgeboren kindjes. Ja. Het gaat erom dat die kinderen zijn er niet meer en dat is het verdriet. daar kan je wat mee doen. Klopt, ja. En daar kun je elkaar in steunen als lotgenoten. Ja, lotgenoten, want als je met elkaar bent, je zegt net bewust van, dan wordt er plezier gemaakt. Op zo'n sterrendag bijvoorbeeld voor de kinderen. je kunt voorstellen dat jongere kinderen in het gezin, ja, die leven ook weer verder. Die leven hun leven ook heel snel weer verder. En die kunnen heel makkelijk schakelen tussen verdriet en plezier. En eh, bij ouders is er zeker in het begin na het verlies heel veel aandacht voor het kind wat er niet meer is. Mhm. Er wordt geen kind zo gemist als het kind wat er niet meer is. ja, eh. dat is ook al zo. En nou ja, die kinderen die willen we dan ook een dag geven waar plezier vooral centraal staat door middel van zo'n sterrendag. Ja, merk je dan toch wel dat er een soort, soms een schaduw overheen valt? Of is het gewoon heel plezierig dan? Op het moment zelf is het vooral eh, plezier. Natuurlijk valt er, eh, kunnen er ook tranen vallen. Ja, je eh, kan uh, het er niet los van zien. Hè? Nee, dat kun je zeker niet. bovendien de activiteiten voor kinderen, ja, die omhelzen dat plezier, maar soms ook wel door middel van liedjes, door middel van teksten, eh, dat het verdriet geraakt wordt. En zeker bij mhm. ouders is dat natuurlijk iets wat, eh, wat dan al snel gevoelig ligt. Zijn daar dan mensen bij betrokken die daar mee om kunnen gaan als zoiets opkomt? Ja, zeker wel. Eh, sowieso hebben we veel lotgenoten die rondlopen, maar bij de stichting zijn ook een aantal psychologen betrokken die juist ook op die dagen aanwezig zijn. Ja, en alles om mensen eh, weer op pad te helpen eigenlijk, ondanks al dat verdriet wat er is. Ja, om perspectief te bieden mhm. eh, en om elkaar te vinden, steun te bieden en vooral de liefde en de herinneringen een plek te geven. De stichting Nooit Voorbij, heel zinvol in eh, Nederland. Hoe kunnen mensen die stichting benaderen? Via de website neem ik aan? Sowieso via de website www.stichtingnooitvoorbij.nl. Ehm, en daar is eh, voor de rest ook alle informatie terug te vinden. We hebben, eh, zijn ook op de socials actief, dus Facebook, Instagram en LinkedIn. Zij eh, is de stichting ook terug te vinden. En zoek even op Nooit voorbij en dan kom je dat allemaal tegen. Zeker. Dankjewel uh, voor dit gesprek. Melanie van der Lek over de stichting Nooit voorbij. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. pauvre te ontspannen van, van dit gebeuren uit Philadelphia. Philly sound, maar dan heel easy. the stylistics and You Never Got To Heaven. Mm Stout. Dus. En Roy Orbison, natuurlijk met eh, Love Hurts. Een van zijn vele, vele, vele, vele hits. De man met de grote zwarte zonnebril. Zijn zwarte haren en altijd in het zwart gekleed. Hmm. Eh, heb ik je al verteld van onze geweldige website? Ja, daar moet ik toch echt iets van vertellen hoor. Eerlijk is eerlijk. Want we hebben gewoon een fantastische website. Echt, eh, daar wordt het laatste nieuws eigenlijk as we speak gewoon bijgewerkt. Hè? Dus wil je het laatste nieuws horen, lezen en zien, dan ga je gewoon naar onze website.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 dat is een buitenlandse band. Kan niet anders. Zo prachtig, Ten Sharp. Maar het was puur Nederlands. You hoorde je. En ABBA met Thank You for the Music. Het loopt aardig tegen 11 uur. Straks na 11 eh, uur gaan we het tempo een klein beetje omhoog rikken En hebben we ook een reportage van Jeroen van Gent. Want die man die gaat met weer of geen weer de straat op. En vraagt dan naar mensen van wat zij van een bepaald onderwerp eh, vinden. En het resultaat, dat hoor je straks rond half twaalf. Dus blijf hangen, blijf bij ZVL, dan komt het vanzelf naar je toe.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 Ik ga even een paar momentjes pauze pakken. Jij hoort zo meteen nog wat prachtige muziek van It's a Beautiful Day met White Bird. Speciaal voor de oude hippies onder ons. Die nog eh, de tijd kennen van roséflessen in uh, eh, visnetten aan het plafond. Bruine en oranje muren en eh, nog meer van dat soort fraais. En daarna ben ik gewoon weer terug met nog meer mooie muziek hier bij Zetveel. Dus blijf bij ons, blijf bij Zetveel. bird must fly.